Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Eerder afgelopen dag zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al dat ze de controle hebben over Bakhmut, maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang het toneel van zware vechtpartijen. Hoewel de stad weinig militaire waarde heeft... verdedigt het Oekraïense leger de stad met hand en tand. Of de stad nu daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze zei dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man kreeg... maar die bleken door haarzelf geschreven te zijn. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is inmiddels vrij en noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. In Noord-Italië zijn door overstromingen al zeker 36.000 mensen geëvacueerd. Vooral de regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen. In de afgelopen dagen kwamen grote gebieden onder water te staan door noodweer. Dit weekend regent het opnieuw in de regio en gevreesd wordt dat rivieren weer buiten hun oevers zullen treden. Aardverschuivingen hebben miljarden euro's aan schade aan wegen veroorzaakt. Ook zijn tot nu toe in Emilia-Romagna zeker 14 mensen om het leven gekomen door het noodweer. De Britse schrijver Martin Amis is overleden. Amis schreef in totaal zo'n 15 romans. Hij debuteerde in 1973 met The Rachel Papers... en won daarmee meteen een belangrijke Britse literatuurprijs. Martin Amis stierf in zijn woning in Florida... aan de gevolgen van slokdarmkanker en was 73 jaar. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui.